Jan van der Putten met het NOS-journaal. De burgemeester van Leeuwarden spant een kort geding aan tegen de politiebonden. Hij wil voorkomen dat agenten zondag actie gaan voeren tijdens de voetbalwedstrijd Cambuur-Zwolle. Vanmiddag verboden rechter al acties tijdens de wedstrijd Go Ahead Eagles Den Bosch morgenavond in Deventer. De politiebonden hebben ook acties aangekondigd in de vier grote steden. Aanstaande donderdag houden agenten daar een werkonderbreking van vier uur. Het medisch centrum Beeldstraat in Utrecht moet per direct de operatiekamer sluiten. Volgens de inspectie voor de gezondheidszorg voldoet het centrum onder meer niet aan de hygiëneregels. Vorig jaar waren er al tekortkomingen en die blijken nog steeds niet opgelost. In de Utrechtse kliniek worden onder meer abortussen en plastische operaties gedaan. Moslimextremist Mera is begraven in een voorstad van Toulouse. Dat gebeurde op een hermetisch afgesloten begraafplaats. Hij ligt op het islamitische gedeelte. Over de begrafenis van de terrorist is veel te doen geweest. Zo verzette de burgemeester van Toulouse zich tegen een begrafenis op de plaats waar Mera zijn misdaden heeft gepleegd. Er is weer zicht op een nieuwe CAO voor schoonmakers. De werkgevers hebben de vakbonden na informeel overleg uitgenodigd voor afrondende gesprekken. De werkgevers boden al 5% meer loon en minder werkdruk. En nu zijn ze ook bereid om verhoging van de pensioenpremie uit te stellen. Het is nog niet bekend hoe de vakbonden reageren op de uitnodiging. Ze voeren al 12 weken actie voor een betere CAO. Deze maand gaat de boeken in als een van de warmste maartmaanden uit de geschiedenis. Het was gemiddeld 8,3 graden, ruim 2 graden warmer dan normaal. En verder was het uitzonderlijk droog. In de beeld viel zo'n 20 mm neerslag. Normaal is dat meer dan drie keer zoveel. Het weer vannacht bewolkt en op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 6 graden. Ook morgen veel bewolking en maar weinig zon. Het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. wat je hoort. ZFM Zandvoort. mescaline, 5 sheets of high-powered water acid, a salt shaker half full of cocaine, a whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers, also a quarter tequila, quarter rum, case of beer, pint of raw ether, and two dozen amyls.